Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Egypte is de klimaattop begonnen. Bijna 200 landen praten de komende weken in Sharm el-Sheikh... over maatregelen tegen opwarming van de aarde... vertelt klimaatredacteur Helene Ecker. Er worden ongeveer 40.000 eh, deelnemers verwacht. Onder hen ook ruim 100 staatshoofden en regeringsleiders. Zij houden morgen en overmorgen een toespraak. En daarna gaan de bijna 200 landen van de wereld praten... over hoe de opwarming van de aarde eh, afgeremd kan worden. En ook hoe arme landen geholpen kunnen worden bij de aanpak en de gevolgen van klimaatverandering. Voor het eerst wordt er ook gepraat over de schade die klimaatverandering tot nu toe al heeft aangericht. De politie onderzoekt of het gevonden lichaam op het strand van Terschelling... een van de twee vermisten is van het dodelijke bootongeluk, ruim twee weken geleden. Die kans is vrij groot, vertelt deze verslaggever van Omroep Friesland. Je moet je voorstellen dat het op zo'n twee kilometer van de plek... waar het ongeluk plaatsvond tussen de Tiger en de Stormloper twee weken geleden... dat is daar zo'n twee kilometer vandaan, die plek. Dus de kans is vrij aanwezig dat het een van die twee is. En buiten dat ook het feit dat we niet veel andere eh, eh, mensen vermist hebben hebben hier in de omgeving. Er zijn geen andere zoekacties geweest. Er zijn geen andere signalen van dat er iemand vermist is. Dus de kans dat het een van die twee is, is eh, ja, gewoon heel groot aanwezig. De twee vermisten zijn een man van 49 en een kind van 12. Vlak na het bootongeluk werd al duidelijk dat twee andere mensen het niet hadden overleefd. Een grote drugscontrole in een café in Terneuzen vannacht. De politie heeft iedereen die binnen was gefouilleerd. Zeven mensen bleken drugs bij zich te hebben. Drie mannen tussen de 20 en 26 zijn opgepakt. Omwonenden hadden geklaagd dat er mogelijk drugs werd gedeeld vanuit het café.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 De A9 is in beide richtingen weer vrij bij Amstelveen, bij de Schipholbrug. De technische problemen zijn daar verholpen. Door omrijders staat het nog wel behoorlijk vast op de A10 Zuid. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord ook file tussen Volendam en de Koentunnel sta je ook 10 minuten vast.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 神，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 freak, huh? played the game of life, and I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 call it nothing left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 me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she uh-huh. shot me, she shot me, bang bang. Ah, there she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium, dynamite Napoleon like sodium. she was